Eefje Kunnen met het NOS Journaal. De vrede over de samenwerking met tv-programma's bij het oplossen van misdrijven. Afgelopen jaar zijn in 43 van de behandelde zaken verdachten aangehouden. Dat zei de nationale politie vanavond in opsporing verzocht. Het tv-programma van Afrotros trekt gemiddeld 1,2 miljoen kijkers. Vorig jaar kregen die ruim 350 zaken voorgelegd politie werkt ook samen met regionale omroepen, SBS-programma Hart van Nederland en Goedemorgen Nederland van WNL. Een speciale antisemitisme-gezant van de Duitse regering gaat meldingen van jodenhaat registreren. aanleiding zijn zorgen over toenemend antisemitisme en twijfel over cijfers die de politie bijhoudt. Volgens de Duitse politie zijn de daders vooral extreem rechts. Maar Joodse slachtoffers zeggen dat vooral migranten uit Arabische landen het zijn. Ook Duitse politici willen beter inzicht krijgen in de achtergronden van de jodenhaat. Facebook werkt aan een functie waarbij de gebruiker de browsegeschiedenis kan wissen die het platform verzamelt. Dat heeft topman Mark Zuckerberg bekendgemaakt op de jaarlijkse Facebook-conferentie. De browsegegevens worden onder meer gebruikt voor het persoonlijker maken van advertenties. Zuckerberg zei dat Facebook hard werkt aan herstel van vertrouwen. Hij opende de conferentie met de woorden het was een intens jaar. Het sociale netwerk ligt onder vuur omdat het de gegevens van miljoenen gebruikers heeft verzameld zonder dat die dat wisten. En Real Madrid heeft zich ten koste van Bayern München geplaatst voor de finale van de Champions League. Na de 2-1 zege vorige week in München werd het in Madrid 2-2 tegen Bayern. Arjen Robben speelde niet mee bij de kampioen van Duitsland. Hij is geblesseerd. En morgen is de andere tweede halve finale tussen AS Roma en Liverpool. Het weer nog, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden.